uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk tussen twee sportvliegtuigjes in Brabant zijn twee doden gevallen. Het zijn de twee inzittenden van het vliegtuigje dat is neergestort bij Willemstad. Het andere vliegtuigje kon een noodlanding maken. Of de twee inzittenden van dat toestel gewond zijn is nog onduidelijk. Beide vliegtuigjes stegen vanochtend op vanaf een vliegveld ten westen van Breda. Het neergestorte toestel zou in de lucht plotseling van richting zijn veranderd. Minister Slop wil dat de eindtoetsing groep 8 van de basisschool eerder wordt afgenomen. In de eerste helft van maart, meteen na het middelbare schooladvies dat de leraar geeft. Nu zitten er nog maanden tussen dat advies en de eindtoets... waardoor ouders hun kind steeds vaker naar speciale eindtoetstrainingen sturen... als het schooladvies tegenvalt. Volgens Slop werkt dat ongelijkheid in de hand. Niet alle ouders kunnen zo'n training betalen. De plannen van de minister moeten nog worden behandeld in de Tweede Kamer. De man die vorig jaar op bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak... zegt dat een grote vogel hem de opdracht gaf om mensen te doden. In de rechtbank zei Malik F. dat hij iemand aanviel in wie hij de duivel herkende. De Syrische vluchteling herinnert zich naar eigen zeggen niets meer na de eerste steekpartij. Malik F. staat terecht voor drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk. Een wethouder in Diemen stapt op nadat hij zich gisteren had misdragen op een Amsterdams terras. De GroenLinks-politicus, die ook loco-burgemeester van Diemen was... werd opgepakt omdat hij aan het schreeuwen was en een glas had stuk gegooid. Ook bespuugde hij twee agenten. In de tas van de wethouder zou wiet en een flesje met GHB zijn gevonden. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Het weer, zon, stapelwolken en een enkele bui wisselen elkaar af. Het is een graad of 20. In het weekend aardig wat zon en droog. Morgen wordt het zo'n 25 graden. Zondag nog wat warmer. Na het weekend op veel plaatsen tropisch warm 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.